12 uur. Gert bij met het NOS Journaal. In Rotterdam is het proces begonnen over de zogenoemde insulinemoorden. Verzorger Rahid A. wordt ervan verdacht dat hij in 2016 en 2017... ouderen in verzorgingstehuizen onnodig insuline toediende. Vier van hen zijn daardoor overleden. A staat nu terecht voor vier moorden en acht pogingen daartoe. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. De top van de Belastingdienst wist dat in de jacht op fraude ook toeslagen zijn stopgezet als duidelijk was dat gezinnen er recht op hadden. Naar schatting 20% van de gezinnen is gedupeerd, blijkt uit documenten die in handen zijn van Trouw en RTL Nieuws. Onduidelijk is of staatssecretaris Wiebes destijds op de hoogte was. De economische groei valt de komende kabinetsperiode terug naar 1,1% per jaar. En de koopkracht groeit tussen 2022 en 2025 helemaal niet en er ontstaat weer een tekort op de begroting. Dat verwacht het Centraal Planbureau. Belangrijkste oorzaak is de vergrijzing, de beroepsbevolking krimpt en de zorgkosten stijgen. De PvdA vindt dat Rijksmusea één dag per maand gratis toegankelijk moeten zijn. Rijkscollecties zijn volgens de partij van ons allemaal... en dure kaartjes mogen geen belemmering zijn. D66 en GroenLinks steunen het idee, maar of er een meerderheid is voor het plan is niet duidelijk. In Hongkong wordt de druk opgevoerd op de demonstranten... die al twee dagen de campus van de Technische Universiteit bezet houden. Een nieuwe politiebestorming mislukte vanmorgen... maar een uitbraak door demonstranten ook. Ze werden met rubberkogels en traangas tegengehouden. Een onbekend aantal betogers werd opgepakt. Wetenschappers van het Radboud UMC in Nijmegen... hebben afwijkingen gevonden in een gen dat mogelijk MS veroorzaakt. Die afwijkingen ontdekten ze door het DNA van MS-patiënten... naast dat van gezonde familieleden te leggen... Daarmee is volgens hen de eerste stap gezet om MS op termijn te bestrijden.